Annette Schut met het NOS Journaal. In Rotterdam is een man overleden na een aanval van twee honden. Dat gebeurde in zijn huis. Of het zijn honden waren, is niet bekend. Toen de politie de woning binnenkwam, moesten ze dus op een van de twee dieren schieten... om de man te kunnen helpen. De politie heeft de ernstig gewonde Rotterdammer nog geprobeerd te reanimeren... maar hulp mocht niet meer baten. De twee honden zijn korte tijd later gedood. Om wat voor honden het gaat, is niet bekend. Op tientallen plekken zijn vannacht fietstochten georganiseerd... naar aanleiding van de dood van Lisa uit Apkoude. Onder het motto De Nacht is ook van ons fietsten vrouwen vanuit het centrum van verschillende steden... naar plekken die in hun ogen onveilig zijn. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Eindhoven. In de meeste plaatsen begonnen de fietstochten rond middernacht. In Nijmegen is een man aangehouden die zijn geslachtsdeel zou hebben laten zien aan twee meisjes. Het gaat om een man van 74. Hij liep rond bij een basisschool in Helmond toen hij zijn penis tevoorschijn haalde. En deze liet zien aan de twee kinderen. Zij renden weg en hun ouders belden vervolgens de politie. De man werd gezien op camerabeelden en is in zijn woonplaats Nijmegen gearresteerd. Een man van 61 is aangehouden voor het bedreigen van de BBB. Hij zei in een interview met de Telegraaf dat hij het partijkantoor in de fik wilde steken. De man is een radicale dierenrechtenactivist. Sivan Hassan heeft ook de marathon van Sydney gewonnen. De Olympisch kampioene en meervoudig marathonwinnaar kwam in de Australische stad Solo aan bij het Opera House. Hassan kwam binnen in een tijd van 2 uur, 18 minuten en 22 seconden. Daarmee is ze de snelste vrouw ooit bij een marathon op Australische bodem.